Mark Visser met het NOS Journaal. Tegen twee oud-agenten is 2,5 jaar cel geëist... voor het misbruiken van een dronken vrouw op de achterbank van een dienstauto. Het zou zijn gebeurd op een afgelegen plek in de omgeving van Raalte. De vrouw was uitgegaan tijdens carnaval. Op weg naar huis kwamen ze de agenten tegen in een politieauto. Mannen van 41 en 44 zeggen dat ze de dronken vrouw een lift gaven... om haar veilig naar het huis van haar oma te brengen. Volgens de vrouw zijn ze onderweg gestopt... en heeft ze met de beide agenten achter in de auto seks gehad. Minister Van der Steur heeft de Tweede Kamer voorlopig geen opheldering over de bonnetjesaffaire rond zijn voorganger Teven. Vanwege die affaire moesten Teven en minister Opstelten twee maanden geleden opstappen. Dinsdag zei Teven in het parool dat hij wel degelijk gemeld heeft welke bedrag met de deal met Kees H gemoeid was. Namelijk 4,7 miljoen gulden. Volgens Teven heeft Opstelten er bewust voor gekozen om Tevens herinnering niet te gebruiken. D66, CDA en ChristenUnie wilden naar aanleiding van die uitspraak weten of het kabinet hiervan op de hoogte was. De Tweede Kamer heeft kritiek op de manier waarop staatssecretaris Wiebes de reorganisatie bij de Belastingdienst heeft aangepakt. De coalitiepartijen en de oppositie vinden het verkeerd dat het personeel uit de media moest vernemen dat er 5000 banen verdwijnen. Wiebes antwoordde dat hij dat zelf ook betreurt. Rusland en Irak gaan uitgebreider samenwerken in de strijd tegen islamitische staat. President Poetin zei bij een bezoek van de Iraakse premier Abadi dat Rusland doorgaat met het sturen van wapens. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken benadrukte dat het bestrijden van IS voor Rusland een topprioriteit is. IS heeft al eens gedreigd de Russische Caucasus te bevrijden. Het Iraakse leger krijgt al langer zwaar materieel van de Russen. Vorig jaar werden er onder meer raketten, helikopters en vliegtuigen geleverd. Het weer, volop zon, maar landinwaarts ook stapelwolken bij 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen droog, afwisselend zon en wolken en dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een vrij drukke spits. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Afrit Bunschoten 12 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Diemen 11 de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Knoop het Amstel en Apkoude 6 kilometer. Op de A7 Zaandam richting Horen is een ongeluk gebeurd. Voor afrit Weide-Wormer staat 5 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Lunetten en Beeldhoven 6 kilometer. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 7 kilometer.